Wel is het algemene veiligheidsniveau verhoogd van 2 naar 3. 4 is het maximum. De minister van Binnenlandse Zaken in België zei eerder al dat er zo'n 20 militairen worden ingezet als extra beveiliging. En de beveiliging bij concerten in Nederland is sinds afgelopen weekend verscherpt. Aanleiding is de aanslag in Parijs tijdens het concert van de Amerikaanse band Eagles of Death Metal. Organisator Mojo Concert zegt dat de beveiliging is opgeschroefd, onder meer bij concerten in de Ziggo Dome, de Heineken Music Hall en Carré in Amsterdam, in het Klokgebouw in Eindhoven en in Ahoy Rotterdam. Ook de poppodia Tivoli Vredeburg in Utrecht en 013 in Tilburg gaan concerten beter beveiligen. Vanwege de aanslagen in Parijs zegt afgelopen weekend een aantal bands concerten in Europa af. De Nederlandse journalist Rick Goverde is door de Marokkaanse autoriteiten het land uitgezet. Dat maakte hij afgelopen avond zelf bekend via Twitter. Waarom hij is uitgezet is onbekend. Goverde had rond middernacht het land al verlaten. Hij was sinds oktober 2013 in Marokko en werkte onder andere voor het AD, BNR Nieuwsradio en de VRT. Ook schreef hij voor buitenlandse media. In Marokko moeten journalisten een perskaart hebben om in het land te mogen werken. Goverder had deze diverse keren aangevraagd, maar nog niet gekregen. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met regen over het land.